Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. De politie Het gaat om een man van 34 uit Heerlen. Bij de aanrijding viel één dode, een man van 35 uit Heerlen. Drie andere festivalgangers, twee mannen en een vrouw... raakten zwaar gewond en zijn in kritieke toestand. Het gebeurde rond 4 uur vanochtend bij de ingang van een van de campings... voor Pinkpopgangers. Het is nog onduidelijk of de bestuurder met opzet op de mensen inreed. Na het incident reed hij door. De verdachte heeft vanochtend zelf de politie gebeld en is aangehouden in Amsterdam. Ook het busje is gevonden. Daar wordt technisch onderzoek gedaan. De lonen gaan de komende jaren fors omhoog. In de nieuwste economische prognose verwacht de Nederlandse Bank voor dit jaar een loonstijging van gemiddeld 1,9 procent. Volgend jaar is de stijging 3,5 procent en 4 procent in 2020. De Nederlandse Bank constateert dat werkende mensen eindelijk gaan profiteren van de economische opleving. Vijftien jaar lang bleven loonstijgingen beperkt tot gemiddeld 0,3 procent. Motorclub Satudara wordt verboden. Volgens de rechter maakt Satudara zich schuldig aan criminele activiteiten. Het verbod gaat per direct in. De rechter spreekt van een cultuur van geweld binnen de motorclub. In december werd de motorclub Bandidos al verboden. Het OM wil ook opnieuw proberen de Hells Angels te laten verbieden. Eerder mislukte dat. De topman van autobedrijf Audi is opgepakt. Rupert Stadler wordt verdacht van fraude en misleiding in reclames. Hij zou volgens Duitse media ook het interne onderzoek naar Schumel Software hebben tegengewerkt. Vorige week werd het huis van Stadler al doorzocht. Audi zou enkele honderdduizenden auto's met de foute software hebben verkocht.